Nu op Radio 501. Jackson Drums and Rock'n'Roll met Dave en Patrick. Hey, eh, yeah. This one is dedicated to all the ravers in the nation. that I run things. Ja, welkom, welkom. Uh, Dex en drums en rock and roll, alleen dan in een eh, iets andere gedaante. Eh, David is iets gekrompen. David is iets gekrompen, hij heeft wat meer haar gekregen en, en Alex heeft afbericht gegeven. Dus we doen het met z'n tweeën. Matthijs van der Meer, aangenaam. Welkom, welkom in het programma, jongen. Ja, leuk om een keer bij te zijn. Zeker. en dan komt nog de, de beeldschoon Kelly van Hal, die komt nog eventjes uh, binnengeslopen. Die gaat straks, als het goed is, ook nog wat gezellig meedoen. Leuk, ehm, leuk. we hebben voor de gelegenheid uh, 25, of in ieder geval de waarschijnlijk 20 beste danceplaten eh, ooit gemaakt op een rijtje gezet. We zullen er vast Volgens ons dan. Ja. ja, daar zullen er wel wat missen inderdaad. Maar eh, eh, we hebben ons best gedaan. En we gaan straks het dance wat onderbreken voor Awkward Eye, die hier live gaat optreden. ja, het is een hele omschakeling van, van dance naar singer-songwriter muziek. Maar dat maakt niet zoveel uit. Alles kan, alles mag. voor nu in ieder geval Fake, fake Blood. I think I like it. Benny Benassi. Oh, die clip? Dory. Zo, eh, je hebt die clip wel eens gezien, Ik heb die clip wel eens gezien. Wow. <laughs> ja, voor, de, voor degene, mocht die onbekend zijn bij iemand, dan zie je allemaal van die, van die een vrouwen met eh, zwaar materiaal en dan alles ja. staat dan een beetje te trillen en zo. <laughs> Ik vind dat... Eh, als man zijnde is dat zeer plezierig om naar te kijken. Bevredigend. Uh, ja, bevredigende dansplaat. nou ja, ik hoop dat het een beetje bevalt wat je tot nu toe hoort. Benny Menassi, Fake Blood, June, DJ Paul Elstak. Het gaat gewoon ook echt alle kanten op, hè? Het is niet... Daft Punk, die staat trouwens wel echt bovenaan mijn lijstje om nog een keer live te zien. Want wauw, wat is dat vet. Ja. Harder, better, faster, stronger. Dat is, dit, is helemaal jouw ding. Dit, ja, dat vind ik geweldig. Nou, ik hoop dat ze dan nog een keertje in de buurt komen, jongen. Oh, dat zou zo mooi zijn. work it, make it, do it, make sense. Harder, better, faster, stronger. More than power, power, never. Ever after work it over. Work it, make it, do it, makes us. Harder, better, faster, stronger. Dit vind ik dan weer erg fijn, hè? Hij is geweldig. Hè? Justice. En op de achtergrond, jongen, het is een kabal. Zo. Jeetje mina. Wel een gezellige bol, zie ik. Dat, en dan verwacht je van, van zingen zonderheid songwriter materiaal, weet je, dat het dan <laughs> rustig is, maar... het staat helemaal vol Jeetje mina dus, gezellige drukte hier. Gezellige drukte. Wij, eh, wij gaan gewoon eh, ondertussen verder met onze lijst. Want we hebben hele fijne platen nog in het vooruitzicht hoor. Ja, zeker. Cochin, ehm, is de volgende. Ja, ja, ja drum, and bass. En daarachteraan hoor je de godfather van de drum and bass, Ronnie Size. Die, dat, dat, die zou ik dan nog wel een keertje live willen zien. Tenminste, live een DJ-set in ieder geval. Drum and bass vind ik heerlijk, maar de, de naam zegt maar zo over niks. Dus ik ben echt heel Ron, erg Ronnie Size is koning, echt waar. Ga maar luisteren straks. Eerst Koshin en daarna Ronnie Side. hoop dat je luistert. Matthijs hier. Gefeliciteerd met je verjaardag. Straks gaan we Rob de Nijs voor je draaien hoor. bunch of brown paper. Sounds that we bring are of a different nature. Rhythms get greater, the rhythms they get greater. Yes, another effort to form for the chaser. New configuration, new riff, and new structure. Built on the frame that'll hold and won't puncture. Tight, we wrap it up, it's wrapped tightly. It lives. The bass is the heartbeat that it gives. When we apply the brakes, there'll be no skips. Just more elements to continue as we climb. Dimensions and the measurements and the evidence you will find. Changing, rearranging, so it's regularly updated. It's from every angle, so it's meant the unexpected. Represent the fusion of the mind and stay connected. The star that is presented, the size of the mind that's been indented. Deliberate the star we give you, so that means dimension. In your direction, it's the bearing that we aim to sense Instead of waiting for a star, I better we reinvention and let you get your money's worth before you even sense it. Make it bigger for, bigger for the whole nation. Send it out to one to know with no discrimination. Like a seg for 50 locks, as many combinations. No matter which way that you turn, you reach the same destination. The fullness of the spectrum, 360 keep it circling. Deep inside the flow is where it's working it. Underneath submerging it. Time to make it go deeper. Way past the point that blows holes in your speaker. Under and over to get over and under. Voice get the lightning and then you get the thunder. The sound is the music and the music is the feature. Step to the rhythm made out of brown paper. Sounds that we bring are of a different nature. Rhythms get greater and the rhythms they get greater. Yes, another of us up form for the chaser. New configuration, new riff and new structure. Belts on the frame that'll hold and won't puncture. Tight, we wrap it up, it's wrapped tightly step, step Ja, je begon gelijk te dansen dat je het hoorde. Bedankt voor deze muzikale les. Ja, echt waar. Maar ga, ga meer Ronnie Seis luisteren. Want ik zeg, die man die is echt koning van de drum and bass. Ik vind het geweldig. Ja. Ehm, de, de, de volgende was, eh, was een verzoekje van jou in de lijst. Ja. Alleen niet dit nummer. Nee. Die, was dan weer net niet te vinden, jammer genoeg. Dus... Helaas. Nou, kan sowieso niet ontbreken in een lijst als deze. Nee, hè. En ja, God is DJ, maar eh, wij bakken er ook best wel wat van, denk ik. Dacht het wel, ja. <laughs>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 or watching young life shape in minor keys, solutions and remedies, enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is my church. is a DJ. dat was Good To Go. We laten de jaren 90 even achter ons en we gaan naar het heden, naar Lucien. Are you good to go, Lucien? I'm good to go en zoals jullie konden horen, dat was al een klein bruggetje naar wat nu gaat komen. Arkwartaar staat hier in de stu stu studio, zoals het heet. <laughs> Godsimala. Uh, eh, we hadden net al een beetje, ja, een beetje volkachtige muziek binnen dit eh, jaren, jaren 90 uh, eh, gabberliedje. En we gaan helemaal door. Uh, Eye, are you ready? Yay! Now, give it up, give it up for Awkward Eye. Angelica tells me, baby, don't worry. The steering wheel's not attached to anything real. It's been toying you around made up little town. Now tangled up in cables, we put them on the table. Then I became a circle, a circle. om goed vrolijk van te worden. Awkward High hier live in de Radio, radio 501 studio. En speelde eerst Angelica Tells en daarna Potentially Sorry. Nou, jullie hoeven niet te verontschuldigen voor dit optreden. Het was hartstikke leuk. Hier in een toch een soort van uh, kampvuurachtige setting in een woonkamer. Toch een beetje dat gevoel. Gisteren nog in, eh, in, eh, in Zwolle. Hoe, wat is dat verschil? Wel, wel lekker denk ik om lekker te wisselen en te doen. Oh, eh, pak maar even een zangmicrofoon. Uh, wat zei je ook alweer, sorry? <laughs> Gisteren nog in Zwolle, nu hier eh, in een soort setting in 501. Ja. Lekkere wisseling. Ja, dat is wel gezellig, ja. Het is wel leuk. Zeker. Gefeliciteerd ook. Ja. Oh, bedankt, bedankt. Het is een, een lekkere, lekkere setting, zo intiem bij elkaar. Een soort huiskamerconcert zou je het bijna kunnen noemen. Want nummers die jullie speelden, komt jullie nu op nieuwe plaat ook? Nee, allemaal van de oude. Van de oude plaat? I Really Should Whisper. Ja. want vanavond spelen jullie ook in, eh, in Manifesto. Ja, klopt, ja. Samen nieuwe met nummers van de nieuwe plaat. <laughs> Ook met nieuwe nummers en oude nummers van de oude plaat. Ja, ja, Maar een mooie, mooie setting zo. Eh, onlangs uh, eh, je nog op met uh, Klopt. Hebben jullie nog een uh, stukje getoerd. hoe was dat? Oh, vergeleken met bijvoorbeeld met Blauwzoen, waar jullie gisteren mee speelden? Ehm, ja, het zijn eh, hele andere jongens. Nee, ik weet niet. Nee, het, eh, het is uitverkocht allemaal, dus dat is mooi meegenomen. Ja. Dus als je ergens met Blauwtsoen speelt, dan speel je altijd voor uitverkochte zaal. En uh, nee, met het allebei heel leuk hoor. Alleen ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik erop moet zeggen. Nee. nee. <laughs> maar het is in ieder geval een aardige drukte. Jullie gaan van hot naar her. zijn momenteel ook bezig met het opnemen van een soundtrack voor de ontmaagting van. Ja, de ontmaagting van Eva, van ja. Ja. Wat is, wat is dat voor film? Kan je er iets over vertellen? Ja, dat is een tragicomedy. Dat is eh, de debuutspeelfilm van eh, Michiel ten Hoorn. En... Uh, is makkelijker. Ja. Michiel ten Hoorn. En uh, het is een beetje een film die een beetje lijkt op... Of een beetje de sfeer van Todd Solons films. Happiness bijvoorbeeld. zo. Ja. Een beetje die een beetje donker... donker ironische comedy. ja. ja. Nou, wat betekent dat voor het eh, type muziek? Want eh, is, dat, is er dan nog steeds eh, folk? Is het nog steeds folkloristisch? Of wordt het oh. juist een wat duistere bluesy sound? Wat moet ik erbij voorstellen? Nee, het is ehm, geen duistere blues. Nee, het, is een beetje, het moet allemaal een beetje ironisch zijn. Daar komt hij steeds mee, mee terug, de Ironisch? Ja, het mag niet te serieus zijn. Oké. Dus het moet een beetje serieus zijn en dan moet het weer... En Irionis, moet je ergens je eigen... Gaat het een muzikaal onderuit halen of qua tekst? Ook, nee, heb je... nee, er zit weinig tekst in, maar eh, we maken steeds iets heel moois, eh, proberen en dan eh, maken we het weer kapot. Kijk. <laughs> dat klinkt vrij desastreus, maar misschien een ontmaagding maak je ook iets kapot natuurlijk. Ja, precies. ja, nou ja, precies. <laughs> Wat? we krijgen, je Bedankt voor dit inzicht. <laughs> Vanavond treden jullie op met eh, Alaska. Hebben jullie er al vaker mee opgetreden? Met, uh, en Tangerine zit er ook bij. Nee, ik geloof niet. Ja, misschien in Edam laatst, maar toen hebben we zelf geen bands gezien. Maar ik geloof wel dat die allebei de bands daar ook speelden. Op de Walkabout Music in Edam. Kijk. Ja, ja, denk ik. Ook een mooi festival trouwens. Ja. Alaska komt natuurlijk uit, uit Volendam. Oh ja? Ja. Oké. Maar die spelen ook gewoon in Edam hoor. Dus dat, dat vinden ze niet <laughs> erg. Eh, maar goed, vanavond staan jullie met hen eh, op het podium. Ik denk dat het heel goed bij elkaar past eh, qua sound. Qua, dus, en er zijn nog kaarten. Er zijn nog kaarten. Hoe is het mogelijk? hoe is dat mogelijk? Kun je er een verklaring voor geven? Nee, moet je aan management vragen. Moet je aan management wij, wij zijn al de hele week alleen maar <laughs> creatief bezig. Ja, precies. Jullie zijn van het creatieve team. Ja. Ja, vanavond dus manifesto-hoorn.nl kan je nog kaarten verkrijgen. Of gewoon aan de kassa, 59. Het is geen geld als ik zou zeggen. Eh, jullie gaan zo eh, eh, het derde nummer spelen. Helaas alweer het laatste nummer. Ah. Maar dat is niks minder dan Rockstars. Dus ook van het eerste album. ben ik nou weer op buis? Nee, klopt. Allemaal van het eerste album. Maar was ook gewoon een goed album. Dus dat, wat dat betreft. <laughs> klasse. Okay. Dames en heren, op mandoline. Jur pakt nu de mandoline bij. Iedereen gaat klaarstaan. Zet zich schrap voor niks minder dan Rockstars hier op Radio 501. Hartelijk dank voor jullie optreden. Ja, jullie ook bedankt voor de mogelijkheid. En eh, we gaan vanavond luisteren. Tenminste, ik ga wel. Ik weet niet of er nog meer mensen zijn, maar ga gezellig met me mee. wordt een eh, feestje volgens mij. Denk het wel. Ja. Tim Knol komt ook. Tim Knol komt ook kieken. <laughs> Oh, oh ja, dat is dus weer marketing. Een stukje marketing. We gaan weer over naar Matthijs van der Meer. Wat is de eh, volgende track, Matthijs? Ja, Yeah, yes, met Heads Will Roll. Een hele andere koek. Ook hartstikke lekker. aan uw verkeersinformatie. Het verkeer op de A12 dient rekening te houden met wegwerpaansteek... <clears throat> Weg, wegwerkzaamheden. Er staat inmiddels een file van... Moeite met lezen? Iets waar mensen met dyslexie vaak last van hebben. Als u wilt weten hoe u het beste met dyslexie op het werk of in uw omgeving om kunt gaan, kijk dan op www.dyslexie.nl. Dyslexie vraagt even aandacht. Dit was een mededeling van Sieren.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 Ja, u hoort het. De dames willen weer naar buiten. Maar wist u dat ruim 300.000 koeien nooit de wei in mogen? Zelfs als de zon schijnt, blijven zij het hele jaar binnen in de stal. Koop daarom liever biologische melk en kaas. Dan weet u zeker dat de koe lekker in de wei liep. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. De officiële kick-off van Radio 501 was in maart 2009. 156 platen voor je hoofd verder is jouw Radio 501 niet meer weg te denken van het internet. Tal van onbekende en opkomende talenten hebben Radio 501 als springplank gezien naar nationaal succes. Radio 501 bestaat drie jaar en dat moet gevierd worden. Op 30, 31 maart en 1 april is het feest. Met 59 uur live radio van vrijdagmiddag tot zondagavond. Hoera, we bestaan drie jaar. 30, 31 maart en 1 april. Zorg dat je er niets van mist. Maandag zei je vrouw dat je de groene kliko was vergeten. Dinsdag zeurde ze dat je nog moest stofzuigen. Woensdag verweet ze je dat je de badkamer niet goed had schoongemaakt. Donderdag mompelde ze dat je niet alles had gestreken. En vrijdag klaagden ze over de door jouzelf gemaakte lasagne. Opvreten! Vreet het gas op, Jordi! Je staat weer te dromen! Man, man, man, daar heb je toch ook niks van vader Laat maandag tot en met vrijdag op zaterdag thuis. Ga naar geefkinderenhunspelterug.nl. Dit is een boodschap van Sieren. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. tv Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Live vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Maybe we can jam the crowd. Life is cool without sound. where the crazy people meet on the street with a name. If you wish upon a star, here's the place. Club Bizarre. tweede uur en we zijn weer terug met, uh, nou ja, Dex en Drums en Rock'n'Roll is niet helemaal, Matthijs. Mm, nou, Het is gewoon eh, heel wat anders. <laughs> Die hebben geen, geen, inderdaad geen, geen, kale, geen kalende dertiger. Nee, nee, eh, hè? nog van. Nog niet. Verre van zelfs.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 about now, about now, about now, about now, about now, right about now, about now, about now, about now, about now, about now, right about now. Ja, wij gaan gewoon heel fijn door met onze lijst. Uh, je hoorde Cassius, Feeling For You. En die heeft eh, voor mij vorig jaar of twee jaar terug is hier nog een, een eh, redelijke hit mee geweest door... Een remix? Een remix door iemand anders. Geen idee door wie. best kunnen, ja. Maar ik vind het origineel nog steeds wel heel veel beter wat dat betreft. Ehm, het is een klassieker natuurlijk, blijft hangen. Ja, dat sowieso. Je hoorde uiteraard, eh, nou, een klein half uurtje geleden hoorde je ook het i hier in de studio. Ik vond het heel erg goed. Ja, ja, ja, past niet echt binnen onze show, maar eh, wauw, mooie onderbreking. Ja, echt, echt respect wat dat betreft. Ja, ehm, dat meisje ook. Ja, oh. ja, ook respect wat dat betreft. <laughs> <laughs> Komt dat zien in Manifesta vanavond. ja, en eh, ehm, de, wij, kunnen nog vier mensen heel gelukkig gaan maken. We kunnen namelijk twee keer twee kaarten nog gaan weggeven. Wow. Dus wil je heen, ja. Eh, mail dan nu zo snel mogelijk naar studio.radio501.nl. En eh, wie weet zij jij gewoon vanavond te genieten van Alaska en Alkort Eye. Laten we nog een raar dansje doen, een opdracht oplossen. Ehm, ja, een opdracht. Eh, waar denk je... Nee, ik, we gaan geen opdracht. Gewoon, gewoon, gewoon mailen. vanaf nu, de eerste twee reacties, die krijgen twee kaarten. Dat vind ik wel. hele ja. Ja, hè? dat is eigenlijk wel het mooiste om te doen. Ehm, gaan wij door met een, een Nederlandse DJ Junkie XL. En eh, ja, Today. die hoort hier toch ook gewoon bij. Ja, zeker. Today inderdaad. Mil mail dus voor kaarten voor Awkward Eye, hè. Je kan nog heen vanavond. Zijn er, zijn er al reacties? Nee, nee, daarom man, kom op. Eh, je hoorde ze net in de studio. Het is eh, onwijs goed. Het eh, past niet in ons programma, maakt niet uit. Want het was gewoon heel erg vet. het is dat de webcam het niet doet. Want als de luisteraars de blonde dame hadden gezien, dan hadden, dan ze zeker al gereageerd. Stapels mailtjes gehad. <laughs> maar wil je dus vanavond nog in Manifesto inhoren naar Awkward Eye en Alaska... Mail naar studio.radio501.nl. Dat is studio.radio501.nl. En gaan wij ondertussen door, <laughs> niet onderdoor tussen, met eh, Wendu Project King of My Castle. How they remastered. 神，哈哈。 is er hoor. Alex. Eindelijk. Ah, zullen, we dat, zullen we dat wel doen? Skrillex of John? Ja, ik weet het niet. Het is <laughs> lastig, hè? Laten we John de kans geven. <laughs> Live muziek gaat altijd voor. Absoluut. Vind ik. Dus uh, ben je er al helemaal klaar voor dan? Uh, we, kunnen, we kunnen er nog eentje doen hoor. Ja, Laten we er één nummer okay. <laughs> ja. Nee, dat komt helemaal goed. kernkracht. Kernkracht. Zombie Nation. Dat een klassieker. Dat vind ik een goeie om er tussendoor te doen hoor. Zeker weten. vreselijke vette track is dit toch, eh, wat dat betreft. Ehm, John. John, ben je er klaar voor? Hallo! Lieve mensen, 501 van harte, hè, drie jaar, dat is niet niks. <laughs> Ik heb een dochter, die is bijna drie. En, eh. nou ja. <laughs> ik, weet nou dat het een redelijke lange tijd is. <laughs> Ik ga gewoon wat spelen, toch? Ja, jongen, Kijk er, Wij zijn benieuwd. ba down, da ba ba ba down, ba da ba ba ba down. Oh, I don't think I understand, but I should take this like a man. Still, I don't know if I can. My heart is working overtime, competing with my zealous mind. I'm overwhelmed, I feel sublime. Yeah. I've been in the land of love before, but this time it really feels like coming home. Woo! I'll never fall in love again. Now that I found her, you can't blame me if I'll never ever leave her side again. Yeah. Pa pa pa down, pa da pa pa pa down, pa da pa pa pa down. I know this love is gonna last. We're making it is such a blast, and in her arms I have no past. I cry and sing tears of sheer bliss. It's something that I've always missed. I'm simply floating when we kiss. But she assures me that my feelings really matter to her. Tears are gathering in my eyes. Oh, I'll never fall in love again. And I know she's just a girl. Just one in this world. When I'm close to her, there's nothing more I can ask for can ask for. I'll never fall in love again. But Now that I found her. Oké, er kruipt iemand op het podium hier op het Vader Jacob stage. En het is, en dat is mijn zoon! Applausje voor mijn zoon! Ik ga er nog één doen, joh. Dan gaan we weer naar huis, jongen. Maak je geen zorgen. Hè? Kun je lekker op tijd naar bed. <laughs> Zo is het maar net. Zal ik hem eh, gewoon doen? My procrastination. Uitstelgedrag. I don't wanna wait till tomorrow. I've been putting on my life away too long. Cause if I'm gonna wait till tomorrow, I may run the risk tomorrow never comes, yeah. I've been waiting for tomorrow. Uh, just a little bit too long, yeah, yeah, yeah. I was hiding in my security. I'm just afraid I break away. Hey, hey, hey, yeah. I was blaming everyone but me for my self-inflicted misery. Then one day it came to me what I'd been doing wrong, and as time is marching on, I'm working on a better version of. gonna wait till tomorrow. I've been putting up my life for way too long. Cause if I'm gonna wait till tomorrow, I'm here under risk tomorrow never comes. Yeah. So I'm slowly getting better, balancing my life and all the subjects of my pillow. I have them all prioritized. All the pros and cons considered. Loving every single minute. Whoa! Just gotta keep myself from slipping. Cause since I understand, you gotta grab life while you can. I'm beating my procrastination for good. Cause I don't wanna wait till tomorrow. I've been putting up my life for way too long, yeah. Cause if I'm gonna wait till tomorrow, I may run the risk tomorrow never comes. It may never come. So when I'm dead and gone, there'll be things left undone. Could I be wrong? oh. oh and na na na na na na na na na na na na na na na na na like you hold on, hold on, na na na na na the na na na na na na na na na na na na. And you sing it all, right? Come on. I don't wanna wait till tomorrow. I've been putting my life away too long, yeah. tomorrow. I'll be running this tomorrow, never. Ja. zie je nog met jullie uitzending. Dankjewel. Ja, John Spijker eh, blijft nog even staan voor eh, even een kort woordje wisselen. Oké. Ja, hallo. Ja, Lucien ja. Geefkens is weer in, de uitzending ingebroken voor heel interview. Kort, Lucien. Heel, kort, Heel kort. Want heel kort. Nieuws. Ja, jongens. We doen niet langer aan procrastinatie. Nee. Vol erin. Ja. Zeg, uh, eh, Jos Bijker, eh, je staat hier op het geweldige Vader Jacob stage. Wat een gevoel, hè? Heerlijk. Alsof... Het is It's a homecoming, it's a homecoming. <laughs> Voor de vierde keer alweer hier eh, op... Uh, Vader... Vijf, zes? Ik kom hier ook wel eens stiekem als hier niemand oh. is, hoor. <laughs> <laughs> Dan gaat hij gewoon zitten en uh, nog een beetje niks doen. Met jouw neus eten. <laughs> maar nu dan toch in ieder geval muziek maken, muziek maken. Heerlijk. I'll never fall in love again. Eh, nou ja, dat is inmiddels een eh, overbekende track. Uh, eh. wanneer kunnen we eigenlijk nieuw materiaal van jou vertellen, Mr. Goed, John? Heel goed. Nou, dat duurt nog even. <laughs> oh, oh, daar komt My Procrastination. Precies. nee, ik heb een paar nieuwe nummers die zijn zo goed als af. En ik beloof je plechtig dat dat eh, in 2012 nog eh, gaat gebeuren. Eigenlijk wist ik dat al hoor, maar niet iedereen die luistert wist dat. Dus <laughs> vandaar dat ik het nog even vraag. Nee, komt goed. En ik heb ook een vraag, want wanneer wordt dat... Uh, dat Ik vind een 5-0-1, gewoon mijn heerlijk toch? Gaan we hier een middag zitten? Even lekker zitten in de huiskamer. gaan we doen. Maar laat die jongens even hun dance show af. Hey, John, zie ze gewoon kijken van John met de gitaar man. give me your beat. John, we're only dancing. Hey, dankjewel. En we gaan weer over. Terug naar de kelder. De jongens, de knallers worden alleen maar groter hoor. Ze gaan nog steeds harder. Ja, ja, dat gaat goed. En, eh, en jullie, jullie echo allemaal een beetje. Ja, ja dan zit jij weer aan de knopjes ja, te Sorry. de bedoeling. Ja, maar ik zit graag aan knoppen. We hadden het net nog over knoppen trouwens. Ja, waar je ook graag aan moet draaien. <laughs> ja, alleen dan, dan, mooie ronde knoppen. Maar meestal zeggen ze, nee, dan moet je niet aan draaien. Oh. Dat vinden ze niet lekker voor de mensen die... het gaat over borsten. Mannen, ja? echt waar. Mannen, mannen, achter de microfoon. Ja, maar mannen, en <laughs> als mannen knoppen zeggen, dan eh, weten de meeste mensen toch al waar we het over hebben. Ja, denk het wel. Wel heel even. we laten, er geen gras over groeien. Waar is het over gras op borsten? Heb je ooit wel eens gras op borsten gezien dan, trouwens? Nou, Wat erop groeide? <laughs> Nee. nou, ik kan mijn shirt uittrekken. Dat is geen gras, maar... met een beetje fantasie. Ja, je, hebt wel een hele hoop haar trouwens. Ja, dankjewel. Ja. ja. Ja, er lag weer één van die Ben jij een van die two bears trouwens? Van de Bearhug? Uh, eh. nou ja, dat is flauwigheid. Nee. we hebben nog twee hele, hele, hele grote knallers te gaan. Eh, dit is wel een van mijn favorieten uit de ja, de, Prodigy. Ja. ja, jongen, mag niet ontbreken. En, eh, kies daar maar een nummer uit wat dan ja, dat is mooi leuk. Het, het alle, alle tofste nummer van de Prodigy is. Ja, ik weet het eigenlijk Ik denk dat we goed in de buurt komen met deze hoor. Denk ik ook wel. Ja, zeker. Ja, Brief van de Prodigy. En daarna komen we nog eventjes eh, met, met de afsluiting. We komen nog even tussendoor. Met de aller, aller, grootste De aller, aller, allergrootste hit in de dance ooit gemaakt, denk ik toch wel. Ja, denk ik ook wel. En dan, eh, dan is, zit het er alweer op voor ons. Maar voor nu, de Prodigy. je nou geen zin hebt in je zaterdagavond, dan weet ik het ook niet meer hoor. Ik kan niet wachten. Godverdorie. Ja. <laughs> Eh, mocht je van iets rustigere muziek houden, uh, Awkward Eye heb ik het dan oh, over. Oh, Daar kan je nog steeds heen vanavond. De kaarten zijn nog niet weg, jongens. Nog steeds niet. Kom nee. Reageer. er liggen twee keer twee kaarten te wachten. Reageer via de Facebook van Radio 501 of via uh, eh, studio.radio501.nl. En je kan gewoon gratis heen vanavond. Leuk. Awkward Eye Echt aan en Alaska. Ja. Absoluut het laatste nummertje alweer. Ja, jongens. Ja. Matthijs en Alex, ik wil jullie nou, nu alvast bedanken. voor gevallen, ja, maar het leek ja, wel een half uur. Ja, echt waar. <laughs> ja, echt, uh... Misschien komt dat omdat jouw geval ook een half uur was. Ah, zonde. Eh, <laughs> we hadden er nog eentje te goed, hè? Lekker, hè? En dit is toch wel de aller, aller, Kijk, aller grootste bij, dance hit ooit. Festivalknaller. Absoluut. Heerlijk. Moet er maar niet meer doorheen lullen, denk ik. Nee. ik. Ik zou heel graag willen dat je nu je mond houdt. Oké. Wij gaan eruit. Hierna is uh, Dread and Bass. Buddy and Heavy <laughs> Style. lager, lager, lager.